Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Tuurde gevallen. In verschillende steden gingen mensen de straat op om te demonstreren tegen prijsstijgingen en belastingverhogingen. Onder meer benzine, telefonie en bepaalde etenswaren zijn per 1 januari duurder geworden. Op een aantal plekken liep het protest uit op een confrontatie met veiligheidstroepen. In de stad Teburba zette de politie traangas in... toen betogers een overheidsgebouw in brand wilden steken. Vijf mensen raakten gewond en één demonstrant kwam om... volgens de Tunesische autoriteiten door het inademen van traangas. Na de aardbeving van gistermiddag in Groningen zijn honderden schademeldingen binnengekomen. Rond half negen s'avonds stond de teller op 316. Medewerkers van het Centrum Veilig Wonen waren op het gemeentehuis van Loppersum om de meldingen op te nemen. En ook vandaag zitten ze daar de hele dag. De beving van gistermiddag had een kracht van 3,4 en was daarmee de zwaarste in vijf jaar. Een arrestatieteam is gisteravond met zwaar materieel een papierrecyclingbedrijf in Noord-Brabant binnengevallen. Met een panzervoertuig ramde de politie het toegangshek van het bedrijf in Oosterhout. Er werden ook een politiehelikopter en een drone ingezet. De politie wil niet zeggen wat de reden was voor de inval. Volgens Brabantse media is er één arrestatie verricht. De eigenaar van het bedrijf was niet aanwezig en zegt stom verbaasd te zijn over de inval. In Duitsland is een aanslag gepleegd op een voetballer van Koerdische afkomst. Op de snelweg A4 bij Duren werden enkele schoten afgevuurd op de auto van Denis Naki. Hij bleef ongedeerd. De voetballer speelde eerder in Duitsland, maar komt nu uit voor een club in de Turks-Koerdische stad Diyarbakir. Naki laat zich geregeld kritisch uit over de Turkse regering en is in Turkije daarvoor ook veroordeeld. Hij denkt dat de Turkse geheime dienst achter de aanslag zit. Het OM in Duitsland beschouwt het incident als een moordaanslag. Het weer, het is droog, met landinwaarts lichte vorst. Overdag hier en daar wat zon, maar ook veel wolkenvelden. Later in de middag en avond kan het in het oosten gaan regenen.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 my bed, hey! sleeping in my bed. Hey! So show me family, hey! all the blood that I one day en stuur allemaal fijne dag.